Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er kan geen enkel vliegtuig landen of opstijgen op Eindhoven Airport. Waar het probleem precies zit is niet duidelijk... maar Omroep Brabant heeft verhalen gehoord van een storing in de verkeerstoren... Hun verslaggever ziet vooral chaos om zich heen. Grote verwarring hier op Eindhoven Airport. Als je naar de borden kijkt staat er eigenlijk tot aan 9 uur delayed. Een aantal vluchten zijn ook al gecanceld na 9 uur. Dan komt omdat dan de vliegtuigen gewoon niet meer op de juiste plek staan. Maar na 9 uur staan er wel wat vluchten weer gepland. Maar grote kans dat die niet door kunnen gaan. Reizigers klagen dat ze al een paar uur wachten zonder te horen te krijgen wat er aan de hand is. Het Israëlische leger is een grote inval begonnen op de westelijke jordaan -oever. Dat is Palestijns gebied dat wordt bezet door Israël. Volgens het leger zijn er antiterreuracties bezig in steden... waar veel Palestijnse strijders zouden zitten. Toegangswegen zijn geblokkeerd en ziekenhuizen omsingeld. Er zouden tot nu toe twee doden zijn gevallen... maar sommige media hebben het over veel meer slachtoffers. De Uruguayaanse voetballer Juan Izquierdo, die vorige week op het veld in elkaar zakte, is overleden. Tijdens een wedstrijd in Brazilië kreeg hij een probleem met zijn hart. Hij viel op de grond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd hij de afgelopen dagen behandeld, maar dat mocht dus niet baten. Izquierdo was 27 jaar. En deze meneer ging 12 jaar geleden helemaal viral... toen hij in zijn antiekwinkel werd geïnterviewd door Maxime Hartman. Mandje van Tichelaar, gemaakt in Makkum. Nog korter. Mandje eh, van Tichelaar. Nee, nog korter. Kort. Mand een verslaggever van RTV Oost ging buurten bij de antiekwinkel... en trof daar mandman Ben Strik nog steeds. Hij is inmiddels 82, nog altijd trotse eigenaar van het mandje... en helemaal op de hoogte van de sociale mediakanalen... waar zijn viral video op te vinden is. We staan dus op Instagram, YouTube en TikTok. Dit is het echte mandje van Tichelaar. En dit blijft de echte en die moet op de kop moet die gezien worden. Iedereen wil kopen. Maar het mandje is onbetaalbaar. Meneer Strik moet soms wel 50 keer per dag op de foto met een mandje. Dan gebruikt hij een nagemaakte versie van het hele mooie mandje... gemaakt door de firma Tegelaar. Dat werd gebruikt op de tafel als versiering en fruitmandje. Het weer nog, een zomerse dag met veel zon. Overal strak blauw bij max 27 tot op sommige plekken wel 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam...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 Ik zei het al. Goeie deze morgen. als het zonnetje schijnt, dan heb ik er zin in. Nou, ik heb er altijd eigenlijk wel zin in, hoor. Eh, Radio maken bedoel ik dan. Het is gewoon een virus, zit in mijn bloed. En u weet het, bacteriën kun je bestrijden met antibiotica, maar virussen, ja, dat is wat anders. Dat moet je uitzieken. <laughs> Nou, ik zie wat uit eh, de laatste jaren. Duitsdag de week door. Welkom luisteraars en we gaan er weer een gezellige boel van maken hoor. Met cabaret, lekkere muziek. Nou ja, wat wil je nog meer? Lekker ijsje. Nou, even wachten nog met het ijsje. Lekker in de loop van de dag. IJsselons gaan toch eh, meestal wat later open. Hè? Ja, misschien heb je er een in de vriezer liggen. Dat kan ook natuurlijk. Eh, ijsbijt ontbijt. Ik ken ook Vorige week dacht ik even dat ik te maken had met een lesbische mengtafel hier in de studio. Maar het was een potmeter stuk, luisteraars, ja. Die is weer gemaakt overigens Ja, ja hij doet het weer. You was a cool cat, go rockin' Billy Did the walk and stroll and Susie you that crazy hand jive too. Papa said, Willie, you rule my home. He said, you and that hand jive have got to go. Willie said, oh, Papa, don't you put me down. Cause they're doing the hand jive all over town. that crazy hand jive. Mama, mama, look at Uncle Joe. Well, he's doing the hand jive with Sister Flo. Mama said to Papa, give the baby one dime. And he'll do that hand jive one more time. Hand jive. Hand jive. Hand jive that crazy hand jive. famous and it's plain to see. He was doing the hand jive on TV. Hand jive, hand jive, hand jive. Do that crazy hand jive. Hand jive, hand jive, hand jive. Do that crazy hand jive. Ja, daar dan bij vragen. Luister, duif, is dat nou een oude? Ja, dat was een hele oude. Uit de jaren 60. En Jive Cliff Richard en zijn Shadows. En dan deed, ja, dat klinkt helemaal niet zo oud. Nee, dat klopt ook wel. Want het is een, eh, een eh, opname eh, op een CD Reunited. kennelijk zijn Cliff en de Shadows een paar jaar geleden bij elkaar gekomen. Hebben ze een grote reunie gehouden. Met ja, de techniek van vandaag. Dus een, een album in een nieuw jasje, zou je kunnen zeggen. Ja, jasje heb je vandaag niet nodig, want het wordt hartstikke warm. En eh, eh, als het zo warm is, luisteraars, uh, en, en dat wil ik ook weer zeggen. Ja, als het zo warm is en het gaat regenen, het zonnetje schijnt, dan krijg je een regenboog. Maar die moeten we vandaag missen. Maar dat is niet helemaal waar. Luister maar. Ik heb toch een regenboogje voor u opgezocht.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 En, die zijn een slechte buien, want die kennen geen buien traceren op dit moment. Ze hebben, overal hebben ze dus al die satellieten hebben ze scherp staan op het weer. En ze proberen buien voor u te, te, regelen, maar dat gaat niet lukken. dus er komt ook geen regenboog. Maar je kan hem wel zelf maken, zo'n regenboog. Als je naar nou de tuin sproeit en je doet het een beetje zo in de zon... dan zie je dus door die druppeltjes eh, van... Eh, wat er allemaal uit de, uit de waterslang komt... dan zie je misschien wel een kleine regenboog. Zie je ook wel eens bij fonteinen. Hè? Als je langs zo'n fontein loopt... Eh, niet Pim Fortuin, nee, een, fort, een fontein. Zo'n zo'n sprankelend dingetje. Ja. Nou, luister nou eens naar wat ik zeg. Luister nou eens naar wat de man zegt. De oude duif. Paul McCartney luistert al jaren naar me. Met zijn wings. Anytime, any day, you can hear the people say, I love it. And people will find a way to go no matter what the man says. And love is fine for all we know, for all we know our love will grow. That's what the man said. So won't you listen to what the ik heb hier eh, een man online. Ik ga niet verklappen wie het is. Ik ga niet verklappen wie het is. Eh, maar allerlei onzedelijke dingen uh, ventileert hij. Hij heeft een, uh, heeft tuin gesproeid naar, zijn buurvrouw. Die heeft dan een kondens, een zebra. En, en nou, ik, hij heeft eh, een aanbieding gehad met Albert Heijn. Eh, een, vrouw met één Liep Dat blijkt dan een halve kip te zijn. Ik mag het niet zeggen, die viezigheid op de radio. Maar het is ook oh, het is onbeschaamd. Ik, sta, ik zit hier, luister uit met een hoogrode kleur. Een duif met een hoogrode kleur. U kunt het niet voorstellen natuurlijk. Maar zeg maar, een duif met een hele, hele rode kleur. Ik heb u trouwens nog een kaartje gestuurd. Heb u hem ontvangen? When I was young, I listened gaat Karen Carpenter zingen van... Eh, When I was young, I listened to the radio. Dat moet ik helemaal niet hebben. Ik zal eens even spieken, Dan moet ik even op de hoes van de cd kijken. Want ik had natuurlijk een heel ander nummer, had ik in gedachten. Eh, Alzheimer Light is dat uh, vast weer. even kijken hoor. ja, ja. Ik zei, heb ik u een kaartje gestuurd? Heb u hem ontvangen? Nou, dan moet u dit horen. wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, Mr. Postman. Please, Mr. Postman, look and see. can see. pass me by. jammer dat die dame nou eh, niet meer onder ons is. Karen Carpenter, ik ben er zo'n grote fan van. Oh ja, ik, heb een, ik heb een collega bij de radio luisteren. Ik ga niet vertellen wie het is, want dan eh, nee, komt hij er nooit meer in hier. Maar die vertelt alleen maar, ik, ik zeg het er maar bij eventjes bij luisteren. Die vertelt alleen maar leugens. Alleen maar leugens. Only lies. zingt hij er wel een leuk liedje bij. Hè? Om het te verbloemen allemaal natuurlijk. Greenfield en, eh, en die andere koek, zeg maar. Sitting on a dusty suitcase People running round me, that lets me down I looked around to find a subway To take a train downtown Een man van vergeving. Dus ik zal het hem vergeven dat hij me allemaal niet leugens vertelt en zo. Voor de rest is hij wel aardig hoor. Ik, eh, nogmaals, ik vertel niet wie het is, want dan komt hij er nooit meer in hier in, eh, eh, in, de studio natuurlijk. Zou ik hem ook niet willen aandoen natuurlijk. Maar, eh, eh, nou, dankjewel eh, Piet voor... Eh, <laughs> Dankjewel Piet voor het, eh, het aanvragen van Only Lies van uh, Groeneveld en, uh, en die andere koek. Nou, vijf minuten nog en dan gaan we genieten van uh, Harry Jekkers. En eh, die heeft het over zo Jan. Heeft Willeke Alberti het ook wel eens over. Maar die ga ik niet draaien hoor. Nee, dat zal ik u nou eventjes niet aandoen op de vroege morgen. Want uh, ja, oh wel. Willeke is wel gezellig hoor. Dat, eh, dat zeg ik niet. Ho, ho, ho, ho. Dat zeg ik niet. Luisteraars, ik, ik, krijg, ik krijg meerdere berichtjes via de telefoon. En dan moet ik u eerlijk zeggen, u bent zo goed voor mij. You're so good to me. You're het eigenlijk? Waarom eigenlijk? ik dacht dat ik al klaar was met zagen. Dat valt verdorie niet mee hoor. Deze, het is echt een taaie week deze week. En dan denk je, wat gebeurt er nou als je de week doorgezaagd hebt? Nou, dan krijg je dan zogenaamde uh, eh, halve of eh, eh, kwart woensdag, weet ik veel. Dat bereken ik niet zo precies. Dat met de stikstof, hè, daar moet je niet al te veel van aantrekken. Hoppakee. De week is door, luisteraars. Nou, wat, wat gezellig. De week is door. Eh, ja, bijna half tien. En dat betekent dat ik eh, ga zorgen voor eh, de gulle lach. De gulle lach. De gulle lach. Nou, luister. Ken je die nog? Noemden wij hem daarna vroeger een plinkplong. Dat is een lievelingsgeschenk. Heb ik gehad van mijn favoriete oom, oom Jan. Toen was ik zes jaar. Hij zei, Harry, wat zou je nou graag willen? En toen zei ik, een muziekinstrument, oom Jan. Maar geen les. Hij zegt, hier, klerenlui, je hoeft alleen maar te draaien. Leuk, <laughs> je. Heb ik mijn hele leven bewaard. Wat die kinderen tegenwoordig krijgen, ik vind het schandalig. Ik, ik, zag laatst een meisje, stond een hele dure pop te verbranden. Ik zeg, waarom sta je die pop te verbranden? Ze zegt, dat moet meneer, dat staat op het doosje. Ik zeg, even zie dat doosje dan. En het stond erop, joh, een barbecue. Maar daar wou ik het eigenlijk helemaal niet over hebben. Ik wou, dames en heren, vanavond eens gaan hebben over mijn oom Jan. Mijn lievelingsoom, oom Jan. Mijn oom Jan dat was een vrijgezelle oom. En die leefde nog bij zijn eigen moeder thuis, bij mijn oma. Het was namelijk de oudste broer van mijn vader. Grandioze vent. Maar voor ik over hem vertel, moet ik eerst even de familierelatie een beetje uitleggen. Wij hadden twee kanten. Hè? We hadden mijn moeders kant en mijn vaders kant. Nou, en mijn moeders kant, dat was de rijke tak. En mijn vaders kant, dat was de wandelende tak. Ze hadden geen geld voor fietsen en zo. Dat moest allemaal lopen, hè? dus daarom heten ze zo. Hè? Nou, en de rijke tak heette de rijke tak omdat mijn opa van moederskant... die was bakker in loondienst bij Hus keer gegaan dan een zootje die jekkers er waren. Dat stel echt geen reet voor, jongen. Maar je kon daar wel lachen in de wandelende dag. Was leuk, jongen. En de oudste broer van mijn vader, dat was Oom Jan. Leuke vent, jongen. Zat nergens mee. Had overal scheid aan, jongen. Ik zei wel eens tegen hem, als u nou doodgaat, hè, Jan. Wil u dan begraven worden of gecremeerd? En dan zei hij altijd, Harry, maakt mij geen reet uit. Of ik nou het putje inga of de pep uit. Maakt mij niet uit. Hij zegt, dus nou gozer me maar langs de stoep, ze vegen me wel mee. Zo'n gozer was het. Hij zat nergens mee. Hè? En die kon ouwe hoeren, ouwe hoeren. Als je er een kwartje in gooit, dan lulde die voor een knaken. Mijn vader zei altijd, als lullen pudding is, dan is Jan dokter Oetker. Dat je een beeld krijgt van die man, hè? Ja. Een oude hoer, heerlijke mannen. En het was een typische Hagenese. En dat hoef ik hier nauwelijks uit te leggen. Maar Hagenese, die, hebben een eigen taalgebruik. Schitterend vind ik dat. Ze hebben schet aan vandalen. Aan de dikke. Aan de dikke, Ze hebben zo hun eigen vocabulaire. Ze weten vaak niet wat dat woord betekent. ze hebben het wel. En mijn oom Jan was ook zo gauw Die, die kon je nou nooit horen zeggen, bijvoorbeeld als Piet last had van zweetvoeten. Dat hij zei van, goh, wat heeft die Piet toch een last van zweetvoeten, zeg. Dan zei hij altijd, Jezus, die Piet die stinkt door zijn schoenen heen, joh. <laughs> Dat is Haags. Dat is nou Haags. Of als Piet was overleden, zei mijn oma Jan nooit van... heb je het gehoord? Piet is van ons heen gegaan. Wel, nee joh, die zei altijd, heb je het gehoord, joh? Piet die legt aan de verkeerde kant van het gras. <laughs> een variant daarop was altijd, heb je het gehoord? Piet is een zandfabriek begonnen. <laughs> Vind ik wel leuk trouwens. Dan was je dood, jongen. Dan was je dood als je zandfabriek was begonnen. Maar had hij een hekel aan die Piet en die was dood gegaan... dan zei hij weer wat anders. Dan zei hij altijd... Zo, Piet leg eindelijk de maaien te voeren. en een variant daarop had je van... Heb je die verhuiskaart van Piet gekregen? nou, dan blijft hij wel even wonen, geloof ik, hè? Mijn oom Jan die ging ook nooit naar de wc. Die nam de leiding in handen. Of hij ging zijn president een handje geven. Daar snapte ik als kind geen reet van. Dat de president bij ons thuis kwam als oom Jan ging zeiken. Snapte ik? Snapte, ik snapte wel meer niet, joh. Bijvoorbeeld vergelijkingen. Hij was goed in het maken van vergelijkingen, maar ome Jan. En dan zult u allemaal zeggen, wat kan ons dat verdommen? Maar dat was belangrijk, jongen, in de wandelende tak. Want er waren veel discussies. Laat maar zeggen, elke dag twintig. Er waren altijd discussies. En die kon je nooit winnen op argumenten. Mijn oma Jan zei altijd, argumenten daar kennen de intellectuelen er 50 per seconde van verzinnen, dus ken nooit wat zijn. Je moest bij ons een vergelijking maken. Dus als je het ergens over had, dan moest je over iets anders gaan beginnen... en zeggen dat het daar ook zo zat. En dan kreeg je daar gelijk. Voorbeeldje, geloof ik. Ja, dat is een beetje ingewikkeld. Nou, nou, we hadden een tante Toos en een ome Leo... en die hadden een zoontje, Kareltje. Ze gingen scheiden van wie was Kareltje, van Toos of Leo. Nou, tante Toos meteen kwaad. Die zegt van nee natuurlijk. Ik heb negen maanden met zo'n toeter rondgelopen. Hè? En die Leo heeft nooit naar Kareltje omgekeken. Kareltje is van men. En daar waren we het allemaal mee eens. De hele wandelende tak. Behalve ook Jan. Die lag altijd dwars. Altijd. Hij zei tegen mij toen ik klein was... Harry, je moet in het leven dwars liggen. Ik zeg, waarom dan, Omi Jan? Hij zegt, ben je lekker moeilijk te begraven? <laughs> Ja, dat is waar. De grootste etters worden altijd het oudste. Dat heb je gelijk in, hè? En die was het er niet mee eens. Die zegt, volgens men is Kareltje juist van Leo. Nou, en tante Toos werd origineel haars kwaad, zeg. Niet te geloven, dat ging er hard aan toe, jongen. Punt mijn zakken was een stuk schimmel dat je daar staat. feitelijk nou, een enorme ruzie was het, hè. En dan kwam de vergelijking. Dan haalde mijn oom Jan een riksdaalder uit zijn zak en zei... Kijk eens, Toos, ik heb hier een knak. Ik heb een vol. Stel, ik daar die knaak in een sigarettenautomaat en er komt een pakje sigaretten uit. Van wie is het pakje sigaretten? Van men? Of van de automaat? Is die knaak overal gevallen, hè, jongens? <laughs> zo ging het. Dan zei hij van Leo, heb die knaak erin gedaan? Het kareltje is van Leo klaar. Zo ging het, jongen. Ongelooflijk. En mijn oom Jan kon ook goed moppen vertellen. Goed moppen vertellen, joh. Grandioos goed. Ik zal eens een mop vertellen die hij altijd vertelde. En dan moet je niet na afloop tegen mij gaan zeggen van... die hebben we al gehoord, dat is een oude mop. Dat geeft niet. Het gaat om de manier waarop mijn oom Jan dat vertelde. Grandioos. Vergeet het nooit meer. Mijn oma die was 75 geworden en alle jekkers er waren daar. Aangetrouwde kleinkinderen. En we zaten als haringen in een ton op zo'n klein bovenkamertje. Hier aan de Laakade. Dat weten jullie hier wel, hè? Haringen, het is een heel klein bovenkamertje met al die jekkers er zo naast elkaar zo. Ja, het was een heel smal kamertje. Hoe moet je dat nou uitleggen voor de mensen die een groot huis hebben? Ehm, het was zo smal, je kon niet eens in de breedte eh, dwarsfluit spelen. Dat kon niet. Dan moest je zo gaan staan in de lengte. Ja, dan moest je geen erectie krijgen. Want nou ja, in ieder geval... Het was een waanzinnig smal kamertje. En dan zaten we als haring in de tong van die smalle Haagse bakjes te zuipen. En dan zei mijn oma, om drie uur, die zei van... Moet er iemand nog een bakje pleur? Ja, oma's praten ook Haags natuurlijk, hè. En dan zei mijn oma Jan, een bakje pleur, een bakje pleur. zouden de mieter eens even lekker een lente op, je Hij, joh. Het is drie uur, het is tijd om te kantelen ik zat naast mijn vader. Ik zeg, wat gaan ze nou in godsnaam doen, papa? Hij zei: waar is ze gaan zuipen? Ik zeg, ja. En mijn oma wist dat dat aan zuipen was. En dus die was de koffiekopjes al aan het ophalen. En die komt langs oma Jan. Ik zie het nog gebeuren, dames. Ik zie het nog gebeuren. Mijn oma Jan staat ineens op, schuifelt tussen al die jekkers door zich. Schuift dat oude piepende lakade schuifraam open zo, zet er een hartje tussen. En, ja, dat heet een hartje hier in Den Haag. <laughs> Maakt niet uit wat je ertussen zet, alles is een hartje rist het hele zonnigse servies uit de handen van mijn oma... houdt het twee hoog het raam uit en zegt tegen alle andere jekkers in de kamer... wie lacht, betaalt. Dus ik zit naast mijn vader. Ik zeg, wat gaat er nou gebeuren, papa? Ik zeg, nou, ome Jan die gaat een mop vertellen. En dan moet je niet als eerste gaan lachen, Harry. Want dan ben je in één keer, hup, je hele spaarvarken kwijt. Dus ik nam me voor om absoluut niet te gaan lachen. Want ik had die lastige hond al bijna bij elkaar hoor. Ja, ik had tot twee poten en een staart had ik uitgerekend. Dus ik denk, ik ga niet lachen. No way. Ik ken er niet eens Engels. Mijn oom Jan begint aan die mop en die zegt van... Ik zit gisteren in de kroeg. Aven, raad eens twee keer wie komt daar binnen? De professor. Je weet wel, die doorgestudeerde bioloog die alleen maar kantelt, kantelt en nog eens kantelt. Afijn, ik zeg tegen hem, moet je van mij nog wat slobberen, maar eh, dat was al eigenlijk over de heel, was het al. Hij stond al ster van de Jan Wandelaar zeg tegen mijn vader, wie is dat nou weer ineens, papa? Jan Wandelaar. Ik zeg, mijn vader, dat heb ome Jan uit het Engels vertaald als een whiskymerk, Johnny Walker. ja, ik was negen dat ik het nou niet snapte, maar kom op nou een beetje, hè. Fijn, dus ik zeg tegen hem, je staat al sterf van de Jan Wandelaar, moet je nog een dubbele erbij hebben? Zegt die professor, nee, Jan ik ga doorkantelen, ga ik eerst eens even lekker een bruine trui breien. zeg tegen mijn vader, ik snap er niks meer van, papa. Waarom gaat die vent nou deze bruine trui breien? Hou je kop nou een keer, zegt mijn vader. Dat is scheiden. En hou nou verder je kop. <laughs> Afijn, zegt maar, Jan, die gozer komt terug van het bruine truien breien. En die zegt, het is ongelooflijk, Jan, wat hier aan de hand is. Het gaat goed hier met de zakers. Ze hebben tegenwoordig geen wc met een gouden bril. Heb het nog niet gezegd, zeg maar, Jan. Of hij wordt in elkaar geslagen door twee arbeiders. Ik zeg tegen die gasten, dan moet je tegen mij flikken. Hè? Niet tegen zo'n doorgestudeerde puntmut, cirkels. Zeggen die gasten tegen mij, wat had jij gedaan? Die gozer heeft net in onze tuba zitten schijten. ja, hele oude mop, joh. Ken je nog niet? Nou, gelukkig snap ik de mop niet. <laughs> maar de rest van de jekkers er wel, dus iedereen begon... En mijn oom Leo begint als eerste te hinniken, jongen. En Jan die laat zo, hup, dat hele servies lazen, Hij zegt, Leo betaalt. <laughs> En mijn oma huilen van godverdorie, joh. Zal derde servies deze week klerenlijers. Dan moet Leo dat nou van betalen? Nou, dat was een goede vraag, zeg. Want Leo, die was gaan scheiden van tante Toos en die had geen stuiver meer. Niks. Moest alimentatie betalen. En nou ja, die kareltje heeft hij ook nooit gekregen. Want tante Toos die heeft vlak voor de echtscheiding tegen hem gezegd... moest goed luisteren, Leo. Ga uit elkaar. Ik heb er nog eens over nagedacht. Maar ik heb toch het idee dat Jan wel gelijk hebt met die sigarettenautomaat sigarettenautomaatvergelijking. Maar het spijt me voor jou, Leo. Destijds heb niet jij, maar de buurman die knaakt erin gelazen, toch? <laughs> Harry Jekkers over zijn oom Jan, eh, luisteraars. Nou, eh... Zijn er klaar voor? Ja, wij zijn er klaar voor, eh, eh, eh, eh Ome Dick. We zijn klaar voor ome Jan. Wanneer ik hem vertel dat ik echt heel veel van hem hou, krijgt hij tranen in zijn ogen en hij toont opeens trouw. Het wordt wel even wennen voor ons allebei. Aan die stalen tralies tussen al mijn Eh, dat heeft toch wel iets vrolijks hoor, Willeke. Eh, eh, boegbeeld van Nederland, hè, zeg maar. als het gaat om entertainment in het Nederlandse repertoire, luisteraars. waar we ook het met u over hebben. Ja, nou, als ik naar de rest van de wereld kijk... dan, dan word ik wel eens ernstig depressief, hoor. Dan komt er een enorme lage drukgebied bij duiven overwaaien. En dan denk ik, zal ik er een eind aan maken. Dat is nog pijnloos ook, hè. see Visions of the things to be The pains that are withheld for me I realize and I can see That suicide is painless It brings on many changes And I can take or leave it if I please game of life is hard to play I'm gonna lose it anyway The losing card I'll someday lay So this is all I have to say way on in. The pain grows stronger, watch it grin. Suicide is painless. It brings on many changes. And I can take on was dat. Suicide is painless. Ik kan geen garantie geven, luisteraars, maar het lijkt zo te zijn dat het inderdaad pijnloos is. Ik heb onlangs gesproken met iemand die het van nabij heeft meegemaakt. Nou ben ik echt serieus. Dus dat, eh, ja, bent u van mij niet gewend dat ik serieus ben natuurlijk. Maar zeg waar, een familielid eh, heeft het onlangs meegemaakt. Nee, geen familielid. Zou ik dus liegen ook nog voor de radio. Nee, het was een, een, een, buurvrouw van me en die haar moeder. Ja, die had... Eh, beslissen eh, besliste om eruit te stappen. En nou, die buurvrouw vertelde... Eh, er wordt een infuus van tevoren ingebracht. Er komen twee artsen bij. Dat moet allemaal, hè. Wettelijke verplichtingen en zo. Nou, daar wordt er een, een, vloeistof in die infuus ingebracht. Nou, en eh, binnen, binnen 15 seconden ligt daar een overleden persoon op bed. Dat is ongelooflijk. Dus die persoon moet er weinig meer van gevoeld hebben. Nou, ik wil u hier verder niet mee lastigvallen. Vanmorgen duif een beetje vrolijk hoor. Ja, maar ik krijg gewoon hetzelfde gevoel ervan. the same old feeling. I still get the same old feeling be any doubt I'm still not over you The oak tree where you carved my name A year ago now Somehow doesn't really look the same I think it knows now The places we would go not really over you I still get the same old yearning Turning my heart inside out gebeuren, luisteraars... dat je gewoon hetzelfde eh, gevoel eh, over je krijgt. Een oudje van de Bee Gees. I.O. I.O. Als het goed is hoor. Ja, die komt hij aan, daar komt hij aan. waar je jong van blijft. De Young Ones. Cliff Richard en zijn Shadows. love me There's a song to be sung And the best time is to sing it while we're young Once in every lifetime Comes a love like this I need you some day when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. in every life this Oh, I need you, you need me Oh, my darling, can't you see that young dreams Should be dreams together And young hearts shouldn't be afraid And some day young ones of our own Ja, straks uh, na uh, eh, Niels' reclame krijgen we een nummer... Uh, dat is om te janken zo mooi, luisteraars. Dat ga ik voor mijn goede vriend Willem eh, Bruis draaien. Maar ik wil hem helemaal draaien. En dat red ik niet meer voor uh, de klok eh, van... Uh, 10 uur.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 My Lady Love. Welke moet ik nou uitkiezen, luisteraars? Zijn er tien. Allemaal in bikini, komen zo eens de kant af. Niet te geloven. Ingesmeerd. De een nog bruiner dan de ander. Ja, sorry dat ik er even doorheen lul, maar ik, eh, ik, moet al bijna afscheid nemen van het eerste uur eh, Duifzaag de Week door. De week is inmiddels doorgezaagd, luisteraars, maar ik ben nog twee uur bij u terug hoor. En dan komt er nog meer cabaret voorbij en eh, lekkere muziek. Hè? Net als chocola is ook lekker. Sommige mensen lusten geen chocola. Nou, wat lusten ze dan? Spekkies of eh, ja, uh, misschien. Nou, dat is ook lekker. Maar muziek woensdagmorgen tussen 9 en 12 uur. Duitsland geweest door. Is ook lekker. bruine stem moet je daarvoor hebben. Nou, ik heb wel een donkerbruine stem, maar niet zo mooi als Lou hè? That's what you do to me, We gaan er even uit voor nieuws en reclame en eh, de verkeersinformatiedienst natuurlijk. Luisteren. Blijf hangen, blijf, blijf bij me luisteren, gezellig. Blijf er nou bij, mensen. Tot straks, tot na het nieuws.